Het is niet duidelijk of er bewijs is gevonden voor de sabotage van twee datakabels. Het schip was onderweg van Rusland naar Egypte. Boven de Rode Zee zijn twee Amerikaanse marinepiloten neergeschoten, waarschijnlijk door hun eigen leger. Een schip van de Amerikaanse marine viel per ongeluk een eigen gevechtsvliegtuig aan. Beide piloten werden levend teruggevonden. Een van hen was licht gewond. Het incident gebeurde toen de Amerikaanse marine luchtaanvallen uitvoerde op Houthi-rebellen in Jemen. De Houthis zeggen de Palestijnen te steunen door schepen op de Rode Zee aan te vallen... die in hun ogen banden hebben met Israël. Albanië wil TikTok voor zeker een jaar verbieden. Aanleiding is een steekpartij waarbij een jongen van 14 om het leven kwam. Kort daarvoor was er waarschijnlijk ruzie gemaakt via sociale media... en ook werden op die manier filmpjes van het incident gedeeld. De premier van Albanië noemt TikTok als een van de oorzaken van het geweld. Voor het eerst is een otter in een duingebied gezien. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het beest is door een wildcamera gespot in duingebied Meijendel tussen Den Haag en Wassenaar. De otter leeft meestal langs de oevers van rivieren. Hij is waarschijnlijk via faunapassages aan de kust terechtgekomen... maar heeft ook enkele snelwegen moeten oversteken. Het is niet duidelijk of de otter zich ook in de duinen gevestigd heeft... of alleen op doortocht is. Het weer, het is een wisselvallige dag. Soms zijn hagel, onweer en zware windstoten mogelijk. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond is het aan de kust stormachtig met windstoten van 80 tot 100 km per uur. En ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen knoop het Oudrijn en Maarsen staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.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 James. find release? Will you ever change? When will you write? spread calm. about the bitter one They're saying, Mama never loved her much And well, Daddy never keeps in touch That's why she shies away from human journey I just don't ZFM.